Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Geen verbod op onverdoofd ritueel slachten. Na een urenlang debat in de Eerste Kamer bleek er geen meerderheid te zijn. De PvdA schaarde zich bij de tegenstanders. Ook de VVD was tegen. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord met het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Staatssecretaris Bleker kwam tijdens het debat in de Senaat met een compromis... Hij wilde afspraken maken met slachterijen en de islamitische en joodse gemeenschap. Het aantal doden in Luik is opgelopen tot zes. Een peuter die gisteren bij de aanslag gewond raakte is in het ziekenhuis overleden. En in het huis van de dader, Noordien Amrani, is het lichaam van een vrouw gevonden. Mogelijk de schoonmaakster van zijn buurvrouw. Hij zou haar gistermorgen zijn huis hebben binnengelokt en hebben gedood. Gistermiddag bracht de dader bij een kerstmarkt op een plein in Luik granaten tot ontploffing. Daarna schoot hij wild om zich heen met een geweer. Het CDA wil de verhoging van de maximumsnelheid in een aantal gevallen blokkeren... De partij is voor verhoging van de snelheid, maar alleen als de wegen daarvoor geschikt zijn. Het CDA wil geen extra geld uitgeven aan het aanpassen van wegen. Minister Schulz wil ruim 100 miljoen euro steken in aanpassingen, maar het CDA blokkeert dat, waardoor de minister haar plannen moet veranderen. DAF Trucks in Eindhoven verlaagt opnieuw de productie. Een paar weken geleden werd het aantal vrachtwagens dat per dag van de band rolt al verminderd van 176 naar 162 begin januari gaat het aantal opnieuw omlaag naar 142. Volgens DAF is de vraag naar vrachtwagens afgenomen. De oprichtingspapieren van het computerbedrijf Apple hebben op een veiling bijna 1,2 miljoen euro opgebracht. Dat is tien keer meer dan verwacht. Het contract kwam van Ronald Wayne, die het in 1976 ondertekende met Steve Wozniak en de onlangs overleden Steve Jobs. De oprichtingspapieren zijn gekocht door een Amerikaanse zakenman. Het weer vanuit het zuidwesten regen met kans op onweer en zware windstoten. Aan zee trekt de wind even aan tot stormachtig, kracht 8. Vanmiddag wat rustiger, het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Voor het knooppunt Hoevenlaken 5 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer open. A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8. A6 richting Muiden bij Almere Zand 2 kilometer aan aanrijding. Er is één rijstok dicht. Op de A15 in de richting Europort voor het knooppunt Vaanplein 3. En verderop bij Spijkenisse 2 kilometer. A20 naar Gouda, 2 kilometer bij Moordrecht.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 fijne dagen en...